5 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Nederlanders lopen nog niet erg warm voor het aardgasvrij maken van hun huis. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau leggen de meeste mensen zich neer bij het besluit van het kabinet om woningen niet meer op gas aan te sluiten, maar zijn ze met hun eigen huis nog terughoudend. Ze maken zich zorgen over de betaalbaarheid ervan, over het overheidsbeleid en de nieuwe technieken die het aardgas moeten vervangen. In de keuken kiest de meerderheid van de mensen niet meer voor gas... maar voor bijvoorbeeld elektrisch koken. Maar voor de verwarming van huizen is de gasgestookte HR-ketel nog het populairst. De Nederlandse Orde van Advocaten heeft een brandbrief over de sociale advocatuur gestuurd naar minister Dekker. Prodeo-advocaten krijgen door de overheid zo weinig betaald dat steeds meer van hen stoppen, zegt de Orde. Als er geen geld bij komt, overwegen de advocaten stiptheidsacties of een staking. In Nieuwsuur zei de orde dat er een noodmaatregel nodig is. Anders kunnen mensen die zelf geen advocaat kunnen betalen... straks niet meer naar de rechter. Techbedrijven en Amerikaanse veiligheidsdiensten... hebben gisteravond overleg gevoerd over de presidentsverkiezingen in 2020. Ze willen buitenlandse beïnvloeding van de verkiezingen tegengaan... Onder meer Facebook, Twitter, Microsoft en Google waren bij het overleg. Rond de vorige verkiezingen in 2016 plaatste Rusland nepnieuwsberichten op Facebook en Twitter. De bedrijven en de veiligheidsdiensten proberen dat nu te voorkomen. En de Oostenrijkse skier Marcel Hirscher stopt met topsport. Dat maakte hij de afgelopen avond bekend in een live-uitzending op de Oostenrijkse tv. Hirscher, die een Nederlandse moeder heeft, is 30 en geldt als een van de beste alpine skiers aller tijden. Hij is zevenvoudig wereldkampioen, veroverde 67 wereldbekers en pakte twee keer Olympisch goud.